Ik heb hier bekeken als ik dit zo hoor. Hij zou maar uit, ja, ik voor de van En lotsen maar stukken achter mijn rug. Hij zijn meer verlopen hier nooit weer terug. Die waar net een blauwtje, waar ging te weer hier? Of oh, om gaf een rondje, hij kon zo vanuit meer. Ik dacht, als ik nou nooit kom, straks niet vrouw. En dan sprong ik op de tovel en dan zong ik ze touw. Ik heb die bekeken, als ik dit zo hoor. Hier zuigt maar op, ja, ik godde van de ze maar stukken achter mijn rug. Je zijn niet voorlopig hier naar weer teruggaan. Ik moest van belassen, kom op kantoor. Mijn zeker was een nog oh ja dat zegt men elk jaar. Ik vrouw om bewijzen, wel dat dat in zee. Dan kreeg ik als antwoord, mooi koffie of thee. Ik heb hier bekeken als ik dit zo heur. Die zuivert maar roet, ja, ik god van En losse maar stukken achter de meer. Die zijn mee op hier nooit weer terug. Ah, ik het tandarts gebied was Müller en daar pakte ze de jolbor en hij knapte om de deur. Ik als een zwien en de kop en die blauw. Dan sprong ik op de stal en dan zong ik aan touw. Ik heb hier begrepen als ik dit zo hoor. is zuivert maar ja, ik voor de van loodsen maar stukken achter mijn rug. Die zijn niet voorlopig hier nooit weer terug. Ah, ik kreeg laatst een tien van Radio Noord. Het was in de meulenbak, dus ik ging sneller akkoord. Mok ik heb al drie en gietje zit toes. Dus pak ik mijn boutje en ik kom maar naar huis. Ah, en ik heb die bekeken als ik de zo heur. Die zuivert maar goed, ja, ik word er gaan deur. En los was stukken achter mijn rug. Die zijn niet verlopen hier naar weer terug. Van mijn toetje, van mijn toetje, ja, dat is ik nooit. Dat is altijd dikke door voor mij. Mijn lijkt de boom, die komt zo slecht op. En de sprut is vrede vredeavond. Vagundala.